Carmen Verheul met het NOS Journaal. BP is in de Golf van Mexico begonnen met het evacueren van schepen... die helpen bij de bestrijding van de olieramp. Aanleiding is de tropische storm Bonnie... die in de richting van de beschadigde boorput trekt. Waarschijnlijk komt de storm daar morgen aan. Het werk loopt door de evacuatie dagen vertraging op. Op de kermis in Tilburg is een man overleden na een val van het spookhuis. Kermisbezoekers hoorden rond drie uur een klap en vonden achter de attractie het lichaam van een man. Het is niet duidelijk wat de man op het spookhuis deed. De attractie was twee uur eerder al dichtgegaan. Bij een recyclingbedrijf in Helmond is brand uitgebroken in een enorme berg hout. De brandweer laat de stapel van 10 meter hoog gecontroleerd uitbranden. Omliggende panden en andere bergen recyclingmateriaal worden nat gehouden. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met naplussen. Israël heeft Libanon en de Verenigde Naties opgeroepen om twee schepen die naar de Gazastrook willen varen tegen te houden. Beide schepen met hulpgoederen liggen in een haven in Libanon en maken zich op om te vertrekken. Israël waarschuwt dat de schepen met alle noodzakelijke middelen zullen worden gestopt. Het land is bang dat er wapens Gaza binnen worden gesmokkeld. Ruim 36.000 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn vannacht om 4 uur op weg gegaan voor hun laatste etappe. Ze lopen vandaag naar Kuik en daarna weer terug naar Nijmegen, waar ze op de Via Gladiola feestelijk worden ingehaald. De intocht van de Vierdaagse leidt ieder jaar tot drukke wegen rond Nijmegen.